nos Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea van afgelopen donderdag. Volgens de autoriteit is de kans klein dat er van de 100 mensen die worden vermist nog iemand levend wordt teruggevonden. Op de gezonken veerboot zaten in totaal 350 mensen. Over de oorzaak van het ongeluk is officieel nog niets bekendgemaakt. De eigenaar van de veerboot zegt dat het schip zonk nadat het werd getroffen door een monstergolf. De veerboot zou snel zijn gezonken zonder een noodsignaal te versturen. Vanuit China komen opnieuw berichten dat Tibetanen zichzelf in brand hebben gestoken. Ze protesteren daarmee tegen de Chinese overheersing van Tibet. Het zou zijn gebeurd in een gebied in midden China waar veel Tibetanen wonen. Een radiostation en een activistengroep zeggen dat drie mensen zichzelf in brand hebben gestoken. Eén van hen is overleden, de twee anderen zijn zwaar gewond. Eind vorige maand waren er in hetzelfde gebied rellen en kwam het tot geweld tussen Tibetanen en de Chinese autoriteiten. In bijna een jaar tijd zouden 19 Tibetanen overgegaan zijn tot zelfverbranding. Dertien van hen zouden aan de gevolgen zijn overleden. Door het winterweer is ook vandaag de maximumsnelheid op een aantal snelwegen verlaagd. Die snelheid staat aangegeven op de matrixborden op de A4 bij Amsterdam en de A7 bij Zaandam en op de ringweg Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten met klem die borden in de gaten te houden. Gisteren werd de snelheid ook al verlaagd. Rijkswaterstaat deed dat omdat het effect van het strooizout bij te lage temperatuur niet overal genoeg is om gladheid te bestrijden. Nederland zit officieel in een koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde achtereenvolgende nacht meer dan 10 graden gevroren. Vorige week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven het vriespunt. De vorige koude golf was in 1997. Sinds 1901 is er 32 keer zo'n koude golf voorgekomen in Nederland. Het weer, bewolkt, in het westen mogelijk wat lichte sneeuw, temperatuur tussen de min 1 en min 5.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 We'll ride on the rain. We'll talk to the trees. And worship the wind. Then if you go, I'll understand. me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away.